Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Frankrijk roept zijn ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië terug voor overleg. Aanleiding is het pact dat het Verenigd Koninkrijk, Australië en de VS sloten over defensie. Onderdeel daarvan is dat Australië Amerikaans onderzeeërs koopt... en een onderzeebootorder van 40 miljard dollar met Frankrijk opzegt... De Franse minister Le Drian is woedend en spreekt van onaanvaardbaar gedrag. De drie Anglo-Saxische landen delen via het nieuwe pact informatie over geavanceerde technologieën en defensie. Het wordt gezien als een zet om één front te vormen tegen China. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart... naar de gereformeerde scholengemeenschap Gomares. De inspectie heeft aangifte gedaan omdat leerlingen er gediscrimineerd zouden worden... vanwege hun seksuele geaardheid. Vorig jaar bleek dat de Gomare school in Gorkum de ouders inlichtte als een leerling een homoseksuele relatie had. De inspectie zegt dat dat zo staat voorgeschreven... in het reglement van de scholengemeenschap. Na vandaag kunnen Afghanen die nog in Kabul zijn na de terugtrekking van buitenlandse troepen... niet meer om hulp vragen via het mailadres van Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het afsluiten van het e-mailadres nodig omdat de verzoeken die nu nog binnenkomen steeds onbetrouwbaar worden... en de band met Nederland en een acute situatie niet eenvoudig aan te tonen zijn. De Oranje Vrouwen hebben de eerste wedstrijd in de WK-kwalificatie met 1-1 gelijk gespeeld tegen Tsjechië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons. Vivianne Miedema maakte het Nederlandse doelpunt. Het weer vannacht op de meeste plaatsen helder en kans op soms dichte mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag eerst veel bewolking, later overal zon bij een graad of 21.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 freaky freaky freaky met die culo. Ah. ben een stunner, shorty, you know. Zo so noem me daddy, wat ik ben door papi chulo. Ah, hey, hey, ho, oh, ho. Oh. Ik heb een kleine chaka chaka voor die mo.